Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Vakbond FNV zegt dat ze de boel over drie weken willen platgooien. Als er geen afspraken worden gemaakt over een regeling voor vroeg pensioen... dan komen ze met een grote stakingsdag. Verslaggever Nick Wouters weet waar er dan acties zullen zijn. Ja, al is nog niet helemaal duidelijk hoe dat dan precies eruit gaat zien. Eh, wel stakingen van een aantal dagen zouden het kunnen zijn. Het waren nu werkonderbrekingen van een aantal uur. Eh, bijvoorbeeld in het OV hebben we dat eh, gezien, bij, bij de treinen. Ehm, ze denken nu aan de industrie bijvoorbeeld, metaalsector. Daar hebben ze een grote achterban, dus dan is het wat makkelijker om mensen daar in beweging te krijgen. De vakbond wil dat mensen met een zwaar beroep eerder kunnen stoppen met werken Bijvoorbeeld mensen bij de politie, in het OV of in fabrieken. Werkgevers zien het niet zitten. Zij zijn bang dat iedereen gaat zeggen dat zijn of haar werk zwaar is. Asielminister Faber is vandaag op bezoek in Denemarken. Ze wil daar leren over het Deense asielbeleid. Jarenlang staan de Denen bekend als het strengst in Europa. Zo ligt de nadruk voor asielzoekers die voor oorlog vluchten... vanaf het begin op terugkeer. En ook zijn er regelmatig nieuwe wetsvoorstellen. Dat zegt correspondent Rolien Kreton. Er was de juwelenwet die de wereld rondging. Denemarken wilde asielzoekers met vermogen zelf laten betalen voor onderdak... En ook juwelen hoorden bij die betaling. Er was het plan om veroordeelde afgewezen asielzoekers op een onbewoond eiland te zetten. Die wetten zijn nooit in gebruik genomen, maar ze gingen wel de hele wereld rond... zodat er een negatief beeld ontstond over asielaanvragen in Denemarken. Een onderzoeker zegt dat dat bewust Deens beleid is... zodat asielzoekers in een ander land asiel aanvragen. Kleine musea hebben het moeilijk, blijkt uit nieuwe cijfers. De bezoekersaantallen zijn daar nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. De inkomsten blijven daardoor ook achter. Het wordt lastiger om nieuwe tentoonstellingen te openen en om werken aan te kopen. Bij grote musea zijn de bezoekersaantallen wel hersteld. In het weer nog een grijze dag met vanuit het zuidwesten steeds vaker buien. Het wordt 15 tot max 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A4 naar Amsterdam voor knopen de Nieuwe Meer. Je hebt daar ruim 10 minuten verlies. Het komt door asfaltschade op de A10 Zuid. Daar is één rijstrook dicht. Je hebt ook nog 10 minuten oponthoud op de N247 van Horen naar Amsterdam... voor de aansluiting met de A10.